waarmee ze van de weg was geraakt. De auto kwam op de kop tot stilstand en bekneld kwam te zitten. Pas na drie dagen werd haar hulpgeroep gehoord door een jongen die toevallig langs kwam lopen. Het been van de vrouw moest worden geamputeerd.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 Dat zegt de commissie Gelijke Behandeling. De Groningse Universiteit wilde meer vrouwelijke hoogleraren en had daarvoor extra geld uitgetrokken en speciale leerstoelen gecreëerd. Daar kwamen vrouwen voor in aanmerking die al universitair hoofddocent waren. Mannelijke medewerkers kregen die gelegenheid niet. En dat is niet terecht, vindt de commissie gelijke behandeling. De universiteit in Groningen zegt in een reactie dat die er niet meer op deze manier wordt, zal worden geworven. De benoemingen worden overigens niet teruggedraaid. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen. De verkoop duurt drie dagen. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er dit jaar ongeveer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar, toen er voor 65 miljoen aan vuurwerk is verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op Oudejaarsdag, vanaf 10 uur s ochtends tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. In Nederweert in Limburg hebben criminelen vannacht een geldautomaat bij een bank gekraakt. Eerst ramden ze de toegangsdeur met een auto en vervolgens bliezen ze de automaat op. Die raakte zwaar beschadigd, maar de schade aan het pand valt volgens de politie mee. Waarschijnlijk is het de daders gelukt om geld buiten te maken, maar zeker is dat nog niet. Het monument voor de slachtoffers van de aanslagen in New York is al een miljoen keer bezocht. 16 weken geleden, op 11 september, werd het monument onthuld. Op de plek waar de Twin Towers stonden staan nu twee grote waterbassins.